Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Rijnstatus-operaties zijn afgezegd en artsen en verpleegkundigen kunnen niet bij de patiëntendossiers. De storing in Arnhem en omgeving is grotendeels weer verholpen, maar het ziekenhuis heeft schade aan het elektrisch netwerk opgelopen. De zorg voor patiënten op afdelingen als de intensive care is volgens het ziekenhuis niet in gevaar. De politie heeft een treinsurfer ontmaskerd... die de afgelopen maanden een paar keer met een trein meereed... hangend aan de buitenkant. Beelden daarvan zette de jongen van 17 uit Delft op YouTube. Hij noemde zich de Climbing Dutchman. De politie heeft met de jongen gepraat, maar hij wilde geen verklaring afleggen. Het OM moet nu beslissen wat er met hem gaat gebeuren. Sonja Holleder wordt in de rechtszaak op dit moment tegen haar broer Willem in het openbaar verhoord. Wel zit ze buiten het zicht van haar broer. Sonja's advocaat had gevraagd om haar en haar zus Astrid zonder pers en publiek te verhoren uit veiligheidsoverwegingen. Maar volgens de rechter is dat niet nodig. En ook worden hun stemmen in de rechtszaal niet vervormd. Die zijn namelijk al bekend bij het grote publiek, zegt de rechter. In Mozambique zijn zeker 17 mensen omgekomen door de instorting van een afvalberg. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg in een buitenwijk van de hoofdstad Maputo. De afvalberg van 15 meter hoog stortte vermoedelijk in door de hevige regenval. De slachtoffers waren in het afval op zoek naar bruikbare spullen. De autoriteiten vrezen dat er nog meer slachtoffers onder het afval liggen. De Noor Havard Lorensen heeft goud gewonnen op de 500 meter schaatsen in Zuid-Korea. Hij bleef de Zuid-Koreaan Cha en de Chinees Gao voor in een wedstrijd waarin de Nederlanders er niet aan te pas kwamen. Kai Verbij werd zevende, Ronald Mulder negende en Jan Smekens tiende. Het weer bewolkt met vooral in de westelijke helft van het land wat regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Morgen droog en wat zon en ook dan een graad of 6. Vanaf woensdag is het droog en is er nog wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt normaal. De meeste files staan rond Rotterdam, terwijl bij Amsterdam reuze meevalt. Een paar files eh, springen eruit. Eh, op de A1 is de spitsstrook in beide richtingen dicht. Vooral richting Amersfoort nu problemen daardoor. Hoewel, het valt eigenlijk wel mee, een paar minuten extra. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep, 6 kilometer, 10 minuten extra. En bij het Ketelplein nog eens een kwartier erbovenop. Op de A6 Muiden-Lelystad vanwege een vrachtwagen met een lekke band bij Almere buitenwest 20 minuten in de file vanaf knop het Muidenberg. En daar is de spitsstrook dus ook dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar. 10 minuten extra tussen Aalsmeer en Badhoevedorp. En de A20 Hoek van Holland-Gouda. Een kwartier extra bij Terbrechtseplein. Maar bij de Van Brinoorbrug op de A16 zijn alle rijstroken weer open.